Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. In Irak zijn mogelijk... Dat blijkt uit de beantwoording van Kamervragen door het kabinet. De Nederlandse luchtmacht heeft tot nu toe 1300 bommen gegooid op IS-doelen in Irak. En er wordt onderzoek gedaan naar twee gevallen waarbij mogelijk burgers om het leven zijn gekomen. Noord-Korea heeft zoals aangekondigd een lange afstandsraket gelanceerd. De Noord-Koreaanse regering zei dat daarmee een satelliet in een baan om de aarde zou worden gebracht. Maar volgens de Amerikanen gaat het om een test van een raket die de VS zou kunnen bereiken. De VN-veiligheidsraad komt waarschijnlijk vandaag nog bijeen om erover te praten. Na de aardbeving van vrijdag in Taiwan worden nog zeker 100 mensen vermist. Het zoeken naar overlevenden gaat dag en nacht door. Er zijn honderden militairen ingezet. De aardbeving heeft zeker 12 levens geëist. De meeste slachtoffers vielen in een gebouw van 17 verdiepingen dat als een accordeon inzakte. Het reddingswerk is lastig doordat een deel van het gebouw in de zachte ondergrond is weggezakt. De aardbeving in het zuiden van Taiwan had een kracht van 6,4 en deed zich voor op geringe diepte, waardoor de schade relatief groot is. De moeder van de Syrische president Assad is overleden. Ze was 86. Anissa Maghlouf was bijna 30 jaar lang de Syrische first lady... totdat haar man Hafez al-Assad in 2000 overleed. Ze trad bijna nooit op de voorgrond, maar naar verluid had ze wel grote invloed op haar man en op haar zoon, de huidige president Bashar al-Assad. Ze zou hem in 2011 hebben aangemoedigd om hard op te treden tegen demonstranten. In de Eredivisie heeft Heracles gisteravond met 2-0 gewonnen van PEC Zwolle. Daarmee staat Heracles in ieder geval voor een dag op de derde plaats. FC Twente won zijn uitwedstrijd tegen Heerenveen met 3-1... AZ won thuis met 1-0 van Vitesse en ADO Den Haag speelde thuis 2-2 gelijk tegen Roda JC. Het weer, vannacht en in de vroege ochtend wat regen. Daarna is het wisselend bewolkt met af en toe een bui en een stevige wind.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 It'd be a paradise and put up a fucking line. They took all the trees and put them in a tree museum. And they charged the people a dollar and a half to see them. No, no, no, don't it always seem to go that you don't know what you got till it's gone. It'd be a paradise night I heard the screen door swing And a big yellow taxi took my girl away Now don't it always seem to go That you don't know what you got till it's gone To be in paradise, put up a parking lot Hey, nah, nah, don't it always seem to go That you don't know what you got till it's gone To be paradise have a parking lot.